Maar die regel wordt nu losgelaten, legt politiek verslaggever Xander van der Wulp uit. Dit was een maatregel die er snel voor moest zorgen dat er minder mensen naar ons land zouden komen. Vanaf het begin was de maatregel omstreden, maar Van der Burg verdedigde hem toch steeds. Hij tekende ook hoger beroep aan tegen eerdere uitspraken van rechters. Maar nu lijkt hij erop voor te sorteren dat hij ook dat hoger beroep eh, gaat verliezen. Rechters besloten eerder al dat het in strijd is met allerlei internationale afspraken... en dat het kabinet het niet kon maken. Een man uit Amsterdam zit vast voor de dood van een baby. Vorige maand kwam er een melding binnen bij hulpdiensten... dat een baby van drie weken oud in nood was. Het kindje was niet meer te redden. De politie denkt dat de man van 33 jaar iets mee te maken heeft. Het is niet duidelijk of hij de vader van de baby is. Er wordt steeds vaker hout gestolen uit Nederlandse bossen... zeggen BOA's en Staatsbosbeheer. Ze zien stapels gekapt hout onder hun neus verdwijnen. En ze denken dat dat komt door de energiecrisis en de hoge prijs van hout voor in de open haard. En de Universiteit Utrecht gaat op de duurzame tour. De Unie wil zo snel mogelijk alle gebouwen van het gas af en ook minder energie uitstoten. Ook mogen mensen die er werken niet meer met het vliegtuig op zakenreis, als het ook met de trein kan. Deze verslaggever van RTV Utrecht legt uit hoe de universiteit al die ambitieuze plannen voor elkaar wil krijgen. Een van de dingen die ze dus gaan doen is ledlampen gebruiken. Zo simpel is het. En daarnaast wat ze ook nog gaan doen is eh, koelkasten vervangen. Ehm, en die koelkasten, zo'n 100 worden vervangen. Dat gaat een besparing opleveren die ongeveer te vergelijken is met de stookkosten voor 20 huishoudens. Dus dat is een behoorlijke besparing. Studenten wilden al eerder verduurzamen, maar bij de Unie waren ze het lang oneens hoe ze dat dan wilden doen. Want onderzoekers stopt het geld liever in een nieuwe microscoop dan in een koelkast. En dan nog het weer voor vanavond. Het gaat onstuimig worden. Het kan flink gaan onweren. Ook morgen vroeg nat en verraderlijk hard waaien. Later weer wat rustiger dan 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 The women at your funeral all held hands and sang, Rest in pieces. justifiable homicide. She said, under the circumstance, I'm gonna set you free. That no good man broke all your hearts, and he did the same to me. You took the law in your own hands, and I don't call this a sin. I proclaim this payback day, and I hereby sentence him to rest in peace. in Pieces. Je luistert nog steeds naar de National Radio Show. En mocht je eh, net pas naar ons luisteren... dan heb je waarschijnlijk niet in het eerste uur gehoord... dat ik je een gelukkig nieuwjaar heb gewenst. Dus dat doe ik je bij deze nog een keertje. We gaan verder met onze digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar Australië... voor een mix van country, rock'n'roll en blues. Dit is Jason McDaniel en A Tall Glass of Country... en A Shot of Rock'n'Roll. was even een geweldige uit Australië. Jason McDaniel was dat. En A Tall Glass of Country en A Shot of Rock and Roll. Vorig jaar kwam het album Be My Guest uit van de Nederlandse band Hilsum South. En van dat album heb ik het volgende nummer voor je uitgekozen. Het is Sleep Little Rose. First two months everything was fine But by March the world had crossed the line The first wave washed over the world Disbelief and fear ruled But you just drank your bottles and smiled Oh sweet little rose do you cry. Don't think about tomorrow. Just let the time pass by. Someday, later, when you're older, we'll tell you the story of the first year of your life. The streets were somehow Summer came and quietly went by No holidays, no tourists Just an endless flow of watching days go by So sleep little rose, baby don't you cry Don't think about tomorrow Just let the time pass by Someday, later spiegelplaat van deze week. En aan deze hebben heel wat artiesten zich gewaagd. Zoals een Dean Martin en een Genie Silly. Maar ook onze maandartiesten. Zij nam dit nummer in 1981 op. Maar het origineel kwam in 1962 uit. En werd toen een dikke hit voor Ray Price. We beginnen dus eerst met hem. En daarna dus Jenny Freaky Twee keer Bright. Dit is de Nashville Spiegelplaat. You know. ain't right. You're out with a different party almost every night. And you're making me look like a crazy fool. So why do I have these doubts about leaving you? Because my heart actueel spiegelplaat. Well, you know that you're doing lots of things that ain't right. You're out with a different party almost every night. And you're making me look like a crazy fool. about leaving you tells me go. My heart tells me stay, but my pride tells me go. A Nashville country classic. should be happy with your money and your name and pretend that I don't notice while you play your cheating game. part 56 alweer. Wanda Jackson en Silver Threads en Golden, Golden Needles. Nieuwe Amerikanen van Douwe Bob. Dit is Born to Win en Born to Lose. Douwe Bob en Born to Win en Born to Lose. Het mooie aan de muziek die in deze show gedraaid wordt, vind ik dat de nummers allemaal een verhaal vertellen. Zo gaat dit nummer over hoe kwetsbaar een relatie kan zijn als de ene het hart van de ander breekt. Waar heb ik het over? Over More Hearts Than Mine. Dit is Ingrid Andress. I can't wait to show you where I grew up. Walk you around the foothills of my six months feels it Bill Radio Show. Bluegrass Time. 5 en Greenwood Hill. Lekkere bluegrass hier bij de National Radio Show. We gaan weer verder met muziek van onze maandartiesten. En deze keer is het een duet tussen haar en Johnny Duncan. Hij heeft namelijk aan de, ja, ik kan te zeggen, aan de wieg gestaan van de carrière van haar. En ze heeft heel wat nummers eh, als achtergrondzangeres voor hem gezongen. Maar ze hebben dus ook muziek opgenomen als duo. En dit nummer uit 1980 is wel een hele bijzondere. Want het origineel is een popnummer van niemand minder dan Michael Jackson. Een duet dus tussen Johnny Duncan en Jenny Freaky. Dit is He's Out of My Life. is out of my hands So I've learned that love's not possession is out of my life. He's out of my life. Damned indecision and foolish pride. I kept my love for her locked deep inside, and it like a knife. She's out of my life. Onze maandartieste Jenny Fricky samen met Johnny Duncan en He's Out of My Life. Wat een mooi duet zeg. Nu gaan we verder met wat live muziek. Want we hebben zoveel live muziek in onze Nashville platenarchief zitten. Dat ik denk van nou, doen er af en toe gewoon eens even een leuk live nummertje tussen. 1973 kwam dit uit. Behind Closed Doors. Dit is dus een live versie van Charlie Rich. makes me proud. makes a scene hanging all over me in a crowd. Cause people like to talk, Lord, don't they love to talk? And when they turn out the lights, I know she'll be leaving with me. And when we get behind Ik Mr. Charlie Rich en Behind Closed Doors. Ik heb nog één nummer voor je klaarzitten in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we ook weer even down under naar Australië. Van het album Wiser dat wij via info.nesforradio.nl binnenkregen... van de Australische zangeres Lynn Botel. Ik heb een nummer voor je uitgekozen van dat album. En dat is deze, Woman to Woman. You might think you know me. I just wanna be free to be who I am. people's feelings I'm just loving, dealing Woman to woman van ons Spotlight album. En dat is deze keer Cash Country uit 2015 van Don Henley. Hij had voor dit album heel wat collega-artiesten gevraagd om samen met hem nummers op te nemen. Je hoort dus eerst Don samen met Trisha Yearwood met Where I Am Now. En daarna Don samen met Merle Haggard en The Cost of Living. Dit is het Nashville Spotlight album. I've done some foolish things and I've been downright stupid. Been a sucker for a pretty face. Lord, I was polluted. When people say, Would you go back? I say, No way, no how. Because I like where I am now. hard when I found out life just isn't fair. I used to and moan, but now I just don't care Some folks don't like working hard Some folks don't like rain Some folks love to tell you All about their aches and pains Me, I take the hand I'm dealt And I play It's the cost of living Everyone pays You can't live in memories of all your golden yesterdays. Or spend your out away Common sense is let her go But your heart deserves waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album. En volgende week hebben we uiteraard weer een heel ander album voor je klaarstaan. Nu is het weer tijd voor Bluegrass, Ronda Vincent en... Listen to the rhythm of the wheels go round Hypnotic sound of the driver on this old train dames en heren. Het is 11 januari 2023. Het is 10 voor 8. Het volgende uur en de komende uren zult u kunnen luisteren naar de raadscommissie. Die begint vanaf 8 uur. De techniek is in handen van Isabel Geuransson. Het betreft het parkeren in Zandvoort... Ik wens u veel luisterplezier. En straks in het volgende uur gaan we starten met de raadscommissie van de gemeente Zandvoort... Jess en Alex en We Bought a House. En er is alweer een eind gekomen aan de show, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je met een hele kerstverse playlist. Ik heb nog voor je klaarstaan CJ Thaler and All I Can Think About Lately.